moet met het NWS Journaal. Op de A73 auto's betrokken waren. Daarbij zijn een paar mensen licht gewond geraakt. Op andere plekken op de A73 waren nog eens twee aanrijdingen. De ANWB en de Verkeersinformatiedienst waarschuwen dat het tot in de loop van morgenochtend glad kan zijn... door bevriezing van natte weggedeelten en winterse buien. Een Belgische geestelijke is door de jury van de rechtbank in Brugge veroordeeld voor de moord op zeker vijf mensen. De diaken van 61 uit Wevelgem werkte als stervensbegeleider. Hij doodde onder andere zijn eigen moeder en zijn schoonvader. Naar eigen zeggen om het waardeloze leven van een terminale patiënt in te korten. Morgen hoort de man welke straf hij krijgt. In de stationshal van Utrecht Centraal is het vanavond onrustig geweest... toen een groep van zo'n 70 Koerdische demonstranten slaags raakte... met een groep Turkse tegendemonstranten. De politie heeft beide groepen uit elkaar gedreven... en de zuidkant van het station korte tijd afgesloten. De Koerdische demonstratie was gericht tegen de Turkse inval... in de Syrische regio Afrin. De Britse premier May heeft het ontslag geweigerd van haar minister van Internationale Ontwikkeling. Die kondigde tot ieders verrassing aan op te stappen omdat hij te laat aankwam in het Hogerhuis. Minister Bates schaamde zich naar eigen zeggen diep en liep de zaal weer uit. Volgens een woordvoerder van premier May heeft de minister inmiddels besloten toch aan te blijven. Voetbal Feyenoord is door naar de halve finale van de strijd om de KNVB-beker. De Rotterdammers wonnen in eigen huis met 2-0 van PSV. Eerder op de avond plaatste ook AZ zich thuis voor de halve finale van de bekercompetitie... door met 4-1 te winnen van PEC Zwolle. Het weer nog. Vannacht kan er lokaal nog een bui vallen. De minima liggen dicht bij het vriespunt. En tot in de loop van de ochtend kan het dus glad zijn. Morgen eerst grotendeels droog en af en toe zon.